cent op de trein. Een arme neus voor mij, waar we niks in zit. Je ziet in je krantje dat het allemaal uit de hand loopt. Je leest maar niet verder, want je, je voelt het begin van wanhoop. Je een stikkie en je vergeet wat je wilt vergeten. Je kijkt televisie en je verwijt al het ware leven. stemmen, want je, je wou je niet te kisten. Je zou toch niet willen dat ze iets onder jou beslisten. ga je ze controleren. Ze na je beste maatje, voordat je je kont kunt keren.